Davy van Eck met het NOS-journaal. In het streekvervoer wordt komende woensdag en vrijdag opnieuw gestaakt voor een betere CAO, melden vakbonden FNV en CNV. Twee weken geleden werd er ook al gestaakt. FNV zegt dat de stakingen van komende week het begin zijn van een reeks werkonderbrekingen. De vakbond wil maatregelen om de werkdruk te verlagen en lonen die meestijgen met de inflatie. Maar volgens de werkgevers is daar geen geld voor. In Amsterdam is een debatavond afgelast waarop gediscussieerd zou worden over de vraag of klimaatactivisten geweld mogen gebruiken. Debatcentrum Bak de Zwijger zegt dat na kritiek is besloten om de avond op 7 maart niet door te laten gaan. Het is onze fout dat we dit hebben toegelaten, laat het centrum weten. Een aantal sprekers op het evenement had al afgezegd, onder wie GroenLinks-Kamerlid Kreuger. Ze zegt dat het haar niet meteen duidelijk was dat de optie van geweld zo'n centrale rol zou spelen in de discussie. Het is nog niet duidelijk of ook in Nederland de boeken van Roald Daal worden aangepast. De komende tijd wordt daarover overlegd, zegt de uitgeverij. Die is kritisch dat de Britse uitgeverij honderden passages en typeringen in boeken van Daal heeft veranderd... omdat ze niet bij deze tijd zouden passen. Na de wedstrijd tussen Cambuur en Heerenveen zijn vanmiddag acht mensen opgepakt. Volgens de politie was de sfeer grimmig en zijn er rond het stadion veel vernielingen aangericht. Aanhangers van de clubs bekogelden elkaar en de politie. Een politiepaard raakte gewond. Nederlandse boksers gaan volgende maand niet naar het WK voor vrouwen in India. Aanleiding is een besluit van de Internationale Boksbond om de Russen en Belarussen onder de vlag van hun eigen land weer mee te mogen laten doen.